Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam is het woonprotest afgetrapt. De actievoerders zijn klaar met het gedoe op de huizenmarkt. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang. Een koopstekje is bijna niet te betalen en ook de prijzen voor een huur huurhuis gaan door het dak. De hele middag wordt er geprotesteerd in het Westenpark in Amsterdam. Onze verslaggever sprak net met deze studenten. Ja, ik merk dat eh, het heel lastig is om tegenwoordig een kamer te vinden, een studentenkamer. Ik heb echt eh, maanden zitten zoeken. Ik heb net iets gekregen, maar het is ook... Eh, Hoe groot is het? 13 vierkante meter. Nou, toe maar. En hoeveel betaal je? Eh, iets meer dan 500. Het is echt heel heftig op dit moment. Ja, het is echt heel heftig. Ik hoor ook van iedereen zeg maar, dat ze gewoon geen kamer kunnen vinden. Of dat ze dan niet worden uitgenodigd of zo. Dus ja, het is echt niet te doen. De demonstranten lopen straks een protestmars naar de Dam. Het kantoor van het COC in Rotterdam is vannacht beklad met anti homo teksten De voorzitter van het LHBTI-organisatie heeft aangifte gedaan. Hij denkt dat het iets te maken heeft met de oprichting van de Roze Kameraden. Een Feyenoord fanclub speciaal voor LHBTI'ers. De leuzen lijken op de teksten die een tijdje geleden op de sportschool van de voorzitter van de Roze Kameraden zijn geklad. Een ruzie tussen een groep jongeren op de kermis in Alphen gisteravond is flink uit de hand gelopen. Via social media werd een berichtje verspreid dat iemand een vuurwapen mee zou nemen naar de kermis. De politie nam het serieus en stuurde een hoop agenten die kant op met kogelwerende vesten. Ook vloog er een politiehelikopter rond. Het berichtje bleek uiteindelijk een grap te zijn. Niet oké, zeggen agenten. Ze hebben de jongens erop aangesproken. Een spectaculaire redding in een American voetbalstadion in Miami. Er glipte stiekem een kat naar binnen en die kwam op een gekke plek terecht. Hij bungelde ineens met zijn twee voorpootjes aan de rand van de reling van het dak. Boven een tribune. Fans zagen het gebeuren en grepen een vlag. Die gebruikten ze als vangnet. Toen de kat het niet meer hield en meters naar beneden stortte, konden ze hem opvangen. Ja, de kat overleefde de sprong en het gaat verder goed met hem.